Waterbalgemoed met het NWS-journaal. De Israëlische premier roept Joden in Europa op om naar Israël te emigreren. Hij reageert op de twee aanslagen in Kopenhagen dit weekend... waarbij onder andere een Joodse bewaker van een synagoge is gedood. Volgens de Israëlische premier houdt de golf van aanslagen op Joden in Europa niet op... en is Israël hun thuis. Hij wil zo'n 40 miljoen euro vrijmaken om de emigratie te stimuleren. Netanyahu verwees ook naar de aanslagen in Parijs vorige maand. Toen was een van de doelwitten een Joodse supermarkt... waarbij een gijzeling vier doden vielen. De Deense premier heeft de aanslagen in Kopenhagen van vannacht en gistermiddag een aanval op alle Denen genoemd. Op een persconferentie sprak ze haar medeleven uit met de nabestaanden van de twee doden. Die vielen bij een schietpartij in een synagoge en op een lezing. De Deense minister van Justitie zei dat Kopenhagen de komende dagen extra wordt beveiligd. De vermoedelijke dader van de aanslagen werd vannacht door agenten doodgeschoten. Over zijn identiteit is nog niets bekend. Bij de Oekraïnse stad Debaltsevo wordt nog steeds volop gevochten... ondanks de wapenstilstand die afgelopen nacht is ingegaan in Oost-Oekraïne. In de wijde omtrek zijn nog beschietingen en zware explosies te horen. Pro-Russische separatisten hebben gezegd dat ze het recht hebben... om de strategisch belangrijke stad Debaltsevo aan te vallen... omdat het onder hun grondgebied valt. In het Brabantse dorp Achtmaal bij Roosendaal heeft een dronken man geprobeerd het dienstwapen van een politieagent te grijpen. Dat gebeurde vannacht in een café waar de hulpdiensten bezig waren met een vrouw die onwel was geworden. De dronken man weigerde voor de hulp aan de kant te gaan. Toen een agent hem wegstuurde probeerde hij het pistool uit de holster te rukken. Daarna rende hij weg. Na een achtervolging werd de man opgepakt waarbij hij opnieuw probeerde het wapen te grijpen. De man zit nu vast. Het weer vrijwel overal zon vandaag, behalve in de noordelijke provincies. Het is 5 tot 9 graden. Morgen is het overal vrij zonnig en 7 tot 10 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.